Honderden lopers hebben een fakkel in het vuur gehouden... en brengen het verder naar verschillende gemeenten in het land. Vandaag zijn er ook 14 bevrijdingsfestivals... waaronder onder andere DJ Verder de Grand rapper Ronnie Flex en de band My Baby optreden. Zij zijn dit jaar de ambassadeurs van de vrijheid. Het grootste eiland van Hawaii is getroffen door de zwaarste aardbeving in 40 jaar tijd. De beving met een kracht van 6,9 was een van de honderden bevingen op het eiland de afgelopen week. Bewoners van Big Island voelden sterke schokken en op sommige plaatsen viel de elektriciteit uit. Het epicentrum lag aan de zuidkant van de vulkaan Kilauea, die sinds donderdag lava spuwt. De lava heeft enkele gebouwen in een woonwijk verwoest. Meer dan 1700 mensen die op de flanken van de vulkaan wonen zijn geëvacueerd. De gassen die vrijkomen zijn giftig. Scholen en openbare gebouwen zijn gesloten. T-Mobile moet een klant bijna 1100 euro terugbetalen voor een abonnement uit 2013 waarbij een gratis telefoon werd aangeboden. Volgens de rechtbank werd het toestel in werkelijkheid door de klant afbetaald en voldeed T-Mobile daardoor niet aan de regels. Consumentenclaim die de zaak aanspande zegt dat deze uitspraak belangrijk is voor zo'n 70.000 soortgelijke claims. De oud en Vermeend en Van Eyck van Financiën roepen het kabinet op snel extra geld vrij te maken voor de Belastingdienst. Ze zeggen in de Telegraaf dat ze zich zorgen maken over de problemen bij de fiscus, waardoor het innen van belasting in gevaar komt. Van Eyck noemt de fiscus de bloedsomloop van de samenleving. Vermeend hoopt dat huidig staatssecretaris snel genoeg geld krijgt om de problemen op te lossen. Het weer, de zon schijnt uitbundig vandaag. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Morgen wordt het nog iets warmer, 22 tot...